Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf vanavond moeten 66.000 automobilisten in het zuidwesten van ons land omrijden. De Haringvlietbrug tussen het westen van Brabant en Rotterdam gaat acht weken dicht vanwege werkzaamheden. Verslaggever Matthijs van der Wiel staat bij een bushalte vlak bij de brug. Waarop de vroege ochtend vooral veel scholieren de bus nemen naar de overkant. Nu nog wel. Dat moet vanaf maandag anders. Dan moet je met een pontje over. Wat betekent dat voor je? Ehm, heel veel problemen met naar school kunnen komen. Omdat ik nu helemaal om moet waarschijnlijk. Hoeveel langer eh, ben je dan onderweg? Het zou wel tot een uurtje langer kunnen zijn. Kun je geen thuisonderwijs krijgen? Nee, daar zit te lang voor. En ik zit ook midden in een toetsweek dan. Dus dan is dat ook niet heel erg handig om dan thuis te zijn. De brug gaat vanavond om 10 uur dicht en pas op 4 augustus weer open. Donald Trump zegt dat hij officieel is aangeklaagd... voor het meenemen van geheime documenten uit het Witte Huis. Vorig jaar zomer vond de FBI zo'n 13.000 belangrijke papieren... op zijn landgoed in Florida dat is niet de enige aanklacht, zegt correspondent Simone Tukker. Het gaat niet alleen om het eh, bezit van die documenten... maar de aanklacht nu zou mogelijk ook draaien... omdat hier sprake is eh, geweest van belemmering van de rechtsgang. En dat gaat dan over het feit dat Trump en zijn mensen bewust zouden hebben geprobeerd... om te voorkomen dat die documenten ook weer in de handen zouden komen eh, van de autoriteiten. Trump zegt dat hij dinsdag voor de rechter moet verschijnen. En voetballer Karim Benzema is aangekomen in Jeddah. De sterspeler stapt over van Real Madrid naar Al-Ittihad in Saoedi-Arabië. Hij werd gisteravond met veel bombarie gepresenteerd bij zijn nieuwe club. Thank you so much. I hope inshallah we're gonna do the big things. De put team in the high level. De Franse spits zegt dat hij graag in Saoedi-Arabië wilde voetballen... omdat hij het een mooi moslimland vindt. Het zal ook wel meehelpen dat hij elk jaar 200 miljoen euro gaat verdienen. Dat is meer dan 6 euro per seconde. En het weer nog. Vanmiddag een paar stapelwolken en in het oosten kans op een enkele bui.